Jeroen van Kan met het CNRS Journaal. De oppositie zelf bracht vandaag naar buiten dat na tellen van bijna 98% van de stemmen... Kenyatta nog altijd een grote voorsprong heeft. Het kabinet heeft vorige week bewust niks gezegd tegen de Tweede Kamer over de anonieme tip die de Voedsel- en Warenautoriteit eerder kreeg over het gebruik van fipronil in kippenstallen. Minister Schippers en staatssecretaris Van Dam zeggen in een brief dat ze niks konden zeggen omdat er al een strafrechtelijk onderzoek liep. België zei deze week dat de NVWA in november al een tip kreeg over fipronil in de pluimveesector. De twee directeuren van Chickfriend die vandaag worden opgepakt... worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid. Als dat bewezen wordt, kunnen ze volgens het OM een straf krijgen van 16 jaar. Op een begraafplaats bij Buenos Aires is het afscheid van Jorge Zorreguieta begonnen. Hij wordt vanavond om 9 uur Nederlandse tijd begraven. De vader van koningin Maxima overleed afgelopen dinsdag op 89-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfklierkanker. De begrafenis vindt plaats in besloten kring. Maxima, koning Willem-Alexander en hun drie kinderen zijn erbij, maar van het Nederlands kabinet is niemand aanwezig. Door de droogte dreigt in grote delen van Zuid- en Centraal-Europa de oogsten mislukken. Het warme weer en het gebrek aan regen leidt ertoe dat rivieren droog komen te staan en gewassen verdrogen. Experts hebben berekend dat de maisoogst in Servië nu al voor twee derde is mislukt. Servische autoriteiten waarschuwen mensen zuinig te zijn met drinkwater. Het weer tot besluiten trek een paar buien over het land, afgewisseld met zon. In het zuidoosten wordt het de komende uren vaker droog. Vannacht en morgen overdag is het regenachtig, vooral in Twente en in de Achterhoek. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Files nog in de Randstad op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp. Drie kilometer door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging valt wel mee, vijf minuten. Maar door die file loopt het ook nog vast op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knopen de hoek 4 kilometer. Dat kost je ruim 20 minuten extra.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 om even de playlist even te laten voor wat hier is. Eh, dat, de aanleiding was Elvis Presley met een JXL. Of beter gezegd JXL met de stem van Elvis Presley. Binnenkort zal daar wat te zien zijn. 16 augustus op de Nederlandse televisie zijn er een aantal Nederlandse artiesten... die daar aandacht aan besteden aan het overlijden van de King. En het is dan precies 40 jaar geleden dat dat gebeurde... Eh, de man zou nu zo'n 82 jaar eh, moeten zijn geweest als hij in leven zou zijn gebleven. Het uh, dicht niet, maar het ruimt wel. Um, Loose Ends hoorden we net met slowdown En dat bracht de tijd op 10 voor 8. En als je dan op een gegeven moment weer in zo'n piratenperiode graaft... want dat is het eigenlijk ook... ZFM Zandvoort heeft ook een verleden en is voortgekomen uit een aantal radiopiraten. Wie kent de illustre namen als Kees van Amstel. Jazeker, die man. Pim Bergkamp. Ooit uh, eh, Mr. Europe eh, geweest. Uh, natuurlijk onze grote vriend op de zaterdagmiddag Rob Harms. Edwin Keur. Dat zijn allemaal jongens die een piratenverleden hebben. van, het, van Sonic Radio tot Delta radio. Want dat eh, moet je er dan eigenlijk eh, bij zeggen. En we waren er altijd enig in om eh, ja, kijken of we elkaar een beetje af konden troeven... als we een beetje met de import konden spelen. Dus dat was eigenlijk nog een afgeleide van wat er altijd in Amsterdam gebeurde... met de, de Shields en de Decibels voorop. En in de jaren tachtig was er altijd in, in, ieder geval zover dat ze geadverteerd of adverteerders hadden van u brengt, eh, of eh, wij brengen u in hogere sferen. En dat bleek dan een of andere coffeeshop eh, te zijn die de advertenties deden voor de desbetreffende omroep. Want zo kwam je dan aan je middelen uiteindelijk. Ik heb er nog eentje klaarstaan. Tot aan het nieuws van 8 uur. Zou ook een hele lekkere. Door het befaamde duo Jimmy Jam Harris en Terry Lewis. Ook de producers bijvoorbeeld van de Sound of Success Band. En deze man, Alexander O'Neill, die kennen we nog met Fake. Maar dit was nog veel daarvoor eigenlijk.